3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Frank de Boer stopt als trainer van Ajax, meldt de Telegraaf. Hij had nog een contract tot en met volgend seizoen... maar volgens de krant heeft hij de directie laten weten dat hij die periode niet afmaakt. De directie heeft ingestemd met zijn vertrek. Na het mislopen van de titel door het 1-1 gelijkspel tegen de Graafschap afgelopen weekend... werd er volop gespeculeerd over de positie van de Boer... Hij was sinds 2010 trainer van de Amsterdamse club en werd met Ajax vier keer kampioen. Een op de vier jongeren die het huis uitgaan keert binnen vijf jaar terug naar het ouderlijk huis, meldt het CBS. Het aantal zogenoemde boemerangkinderen is de laatste jaren licht gestegen. Uit de cijfers blijkt dat hoe jonger een kind het huis verlaat, hoe groter de kans is dat het terugkeert. Meisjes komen vaker terug dan jongens. En de belangrijkste redenen voor jongeren om terug te gaan naar hun ouders zijn een verbroken relatie en gebrek aan geld. Industriepark Camelot in Geleen gaat de komende jaren flink uitbreiden. Het industrieterrein met chemische fabrieken wordt met 12 hectare vergroot. Camelot groeit al jaren fors. Er komen steeds meer onderzoekers en studenten naartoe die nieuwe technologieën ontwikkelen. Camelot denkt dat er daardoor over vijf jaar niet meer genoeg ruimte is. Er is een reddingsplan nodig voor de schilderijen van Karel Appel. Dat zegt kunstexpert en onderzoeker Jaap Boon in NRC Next. Op sommige doeken is de verf eraf gevallen, ribbelig geworden of centimeters gezakt. Volgens Boon hebben bijna alle appels problemen. De meeste komen door chemische processen in de verf. Die moeten volgens hem worden onderzocht, zodat er daarna een oplossing kan worden gevonden om de doeken te herstellen. Het weer, het is helder vannacht bij minima rond 14 graden. Overdag schijnt de zon eerst flink, maar in de loop van de dag ontstaan er flinke stapelwolken. Het blijft op de meeste plekken wel droog, bij maximaal 25 graden.